Laat me jongen, laat me lopen. En die spart zal bij ons nou Oh, oh, oh, ik haal me naar at. Ik wou dat ik hem bij me had. Alle andere meisjes kleien. Maar hij kent geen medelijden. Als hij mij maar toen wou, weet ik dat ik hem hebben zo maar nu droom ik op mijn keuze, Want ze zeiden, jij bent leuk. Ik ben een teenage wonderkind dat u in elke jokebox vindt. Met papa trek ik zingend rond en hij bewaakt me als een hond. In mama's ogen blinkt een traan, was het haar maar zo gegaan. Als opa haar niet had miskend, werd zij nu overal als lieveling verwend. ik kan met tot tot zillen. Na het bellen niet meer gillen. En het is juist dat effect dat mijn fanclub leden trekt. Daarom laat ik maar verkouwen. Mijn tonsillen batal. rain, rim, rim, batal. rain, rain, rim, batal.